ik ben Ties en dit is het nieuws van NOS op 3. Weer dichte vliegvelden vanwege drones en opnieuw in België. Dit keer was het vliegveld bij Luik anderhalf uur lang dicht. De luchthaven van Brussel een half uur, omdat er drones waren gezien. Ook bij een nucleair onderzoekscentrum in het plaatsje Mol... werd volgens de politie een drone gespot. Eén drone werd gemeld en daar is een, een tweede opgemerkt. Maar wij kunnen niet 100% bevestigen dat dat nu twee verschillende drones waren... of dat dat inderdaad die ene drone eh, geweest is die verplaatsing gedaan heeft. Dus het is er zeker één, kunnen we bevestigen. Of het nu over twee drones gaat, dat is nog een beetje twijfel. Gisteravond werd ook boven de verkeerstoren van vliegbasis Geelse een drone gezien. Wie erachter zit is maar moeilijk te achterhalen, want elke keer vliegen de drones weer weg als de politie komt. Ben je best lekker bezig als wetenschapper bij de Universiteit Twente... en denk je cum laude te kunnen promoveren? Vanaf volgend jaar kan dat niet meer, want de Unie kapt ermee. Universiteiten mogen zelf weten of ze zo'n onderscheiding geven... en uit onderzoek blijkt dat cum laude veel minder vaak aan vrouwen wordt gegeven dan mannen. En dat vindt de Universiteit Twente niet goed. Op de A2 bij Culemborg is aan het begin van de nacht een paard de snelweg opgekomen. Hoe, weten we niet. Meerdere auto's reden tegen het dier aan en één vloog er zelfs over de kop. Het paard overleefde het niet. En in Amsterdam-Noord hebben honderden mensen meegelopen in een herdenkingstocht voor Breden. Het jongetje van 9 werd vorige week aangereden door een vrachtwagen... toen hij met zijn vader op een fatbike zat. Zijn vader raakte gewond. Breden overleefde het niet. Om hem te eren maakten buurtbewoners Den haag waar de familie doorheen liep. Met vuurwerk, want daar hield Breden van. echt super dat dit gedaan wordt voor de familie. En eh, wij willen gewoon dat het echt mooi, een eh, mooi eerbetoon voor, eh, voor Breden. Geweldig dat er zoveel mensen zijn gekomen. En helemaal geweldig, top. Het was mijn neefje. En, en ik vind het heel lief dat, dat alle mensen aan Breden denken. Tijdens de wandeling waren er ook fakkels en er klonk muziek van hazes tot Hartstel. Het weer, is op veel plekken oppassen geblazen, want het kan nog flink mistig zijn. Verder eerst grijs, maar de wolken verdwijnen al snel en in de middag is het best zonnig.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 Opened up and let you in. You made me feel alright for once in my life. Now all that's left of me is what I pretend to be. So together, but so broken up inside. the last time, it's the last chance to feel again.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 van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In België en Zweden zijn gisteravond korte tijd vliegvelden gesloten... na meldingen van drones in de omgeving. Het vliegveld bij Luik was anderhalf uur dicht, de luchthaven van Brussel een half uur. Aandeelhouders van Tesla hebben een enorme beloning goedgekeurd voor topman Elon Musk. Die krijgt voor 1 biljoen dollar 865 miljard euro aan aandelen als hij het bedrijf flink laat groeien. En de release van GTA 6 is opnieuw uitgesteld. Het wordt nu 19 november volgend jaar. Volgens gameproducent Rockstar is uitstel nodig om de beste kwaliteit te kunnen bieden. Het weer, er is kans op mist, later periode met zon. Het blijft droog en het wordt 16 graden. Dit is ZFM. It's a jealousy red race.